De overige 700 DSB-medewerkers kunnen volgens de bond nog even aan het werk blijven. De lonen over oktober worden nog betaald door DSB zelf. Veel gedupeerde spaarders van DSB krijgen hun geld voor de kerstdagen terug. Dat meldt de Nederlandse bank die klanten van DSB in november een brief stuurt met informatie. Per klant geldt een maximum van 100.000 euro. Mensen die hun geld voor langere tijd met een achtergesteld deposito hebben weggezet bij DSB vallen niet onder de regeling en zijn vermoedelijk hun geld kwijt. In Noord-Spanje is een bus met scholieren en leraren uit Nijmegen verongelukt. Daarbij is een meisje van 15 of 16 om het leven gekomen. Er zijn zo'n 15 gewonden, van wie er twee zwaar gewond zijn. De bus met scholieren en docenten van het Canisius College uit Nijmegen was op weg naar Barcelona en vloog bij een afslag uit de bocht. In Iran heeft de revolutionaire garde een vernietigend antwoord aangekondigd op de aanslag van gisteren. Daarbij kwamen zes hoge officieren van de garde om het leven. In totaal werden 42 mensen gedood toen een zelfmoordenaar toesloeg op een bijeenkomst van officieren en stamoudsten. De aanslag was in een grensregio met Pakistan. Dat land wijst suggesties van de hand dat de extremisten hulp hebben gehad van Pakistan. Verzekeraar Delta Lloyd gaat op 3 november naar de beurs. Per aandeel wordt gemikt op een prijs tussen 15,50 euro en 19 euro.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 Denk aan je tanden. Blijf niet hangen, recht naar huis toe. Spreek met twee woorden, stel je netjes voor. Eet zoals het hoort en zeg u.